de Vries met het NOS Journaal. In Rusland zijn honderden mensen gedood door teruggekeerde Russische militairen... die aan het front in Oekraïne hadden gevochten. Dat schrijft een onafhankelijke Russische nieuwssite. Ze keken naar rechtbankdocumenten. De daders zijn vaak ex-gevangenen. Rusland heeft eerder gevangenen gevraagd mee te vechten in Oekraïne in ruil voor gratie. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land klaar is voor verkiezingen... ook als de oorlog met Rusland nog niet gestopt is. Wel wil hij dan garanties van de VS en Europa... dat die verkiezingen veilig kunnen verlopen. Zelensky zegt dat hij gaat vragen om aanpassing van de kieswet... zodat er in oorlogstijd kan worden gestemd. Eerder wilde Zelensky steeds geen verkiezingen in oorlogstijd... omdat er zorgen waren of dat wel veilig en eerlijk zou verlopen... Verkiezingen in Oekraïne zijn een eis in het plan van de Amerikaanse president Trump... om de oorlog met Rusland te stoppen. Grote zorgen in de Tweede Kamer over de veiligheid van Aruba, Bonaire en Curaçao... in verband met de situatie rond Venezuela. De afgelopen tijd heeft het Amerikaanse leger zeker twintig boten... die daar vandaan kwamen aangevallen. Inmiddels is er een grote Amerikaanse troepenmacht opgebouwd in de buurt. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Van Wil zegt dat de situatie goed in de gaten wordt gehouden. In de Champions League heeft PSV verloren van Atletico Madrid. In Eindhoven werd het 2-3. PSV zakt iets op de ranglijst, maar maakt nog wel kans om door te gaan in de Champions League. De volgende eh, tegenstanders zijn Newcastle United en Bayern München. Bij de vrouwen verloor SC Twente van de Britse topploeg Arsenal met 1-0. Het was de derde nederlaag in vijf duels. Daarmee is de ploeg uit Enschede uitgeschakeld in het toernooi. Het weer. Vannacht blijft het droog en wordt het niet kouder dan een graad of 10. Morgen start bewolkt. Later breekt vanuit het westen de zon vaker door.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 my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Say what? Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Say what? Tonight is fine.